Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Eind vorig jaar heeft de politie iemand opgepakt die ervan werd verdacht dat hij prinses Amalia wilde ontvoeren of vermoorden. Dat meldt het parool. Het gaat om een man van 40 uit Amsterdam. Intussen is hij geen verdachte meer in de zaak, weet mijn collega Remco Andringa. Dat het onderzoek geen bevestiging heeft eh, opgeleverd van die aanvankelijke verdenking eh, richting Amalia. Ehm, eh, en dat hij terecht zal staan voor de handel in drugs, vuurwapens, witwassen en een aanslag met explosief op een auto. Dat allemaal wel. Maar niet voor een plan om Amalia iets aan te doen. Dus ja, hij werd er kennelijk even van verdacht, maar daar is geen hard bewijs uit voortgekomen. Amalia wordt zwaar beveiligd vanwege dreigingen vanuit de onderwereld. Ze kan zelfs niet in haar studentenhuis in Amsterdam wonen. Bij de Oekraïnse en Russische troepen zijn al bijna een half miljoen doden en gewonden gevallen. Dat schrijft de New York Times. Sinds het begin van de oorlog zijn er ongeveer 300.000 Russische soldaten slachtoffer geworden. Aan de Oekraïnse kant zou dat om een kleine 200.000 gaan. Een omstreden commerciële huisartsenketen neemt weer twee praktijken in Brabant over... ondanks kritiek vanuit de politiek en de huisartsenbranche. Comet heet het bedrijf. Het nam eerder al 15 andere praktijken over. En sinds die overnames regent het klachten van patiënten over onder meer de bereikbaarheid. Meerdere partijen in de Tweede Kamer riepen daarom op de overnames door commerciële partijen tegen te houden, zoals de SP. Als je dit soort commerciële cowboys hebt in de zorg, waar het niet gaat om zorg verlenen, maar om snel winst te maken, ehm, ja, dan neemt de toegankelijkheid van zorg af. En mensen die een probleem ervaren, ja, die kloppen als eerste bij de huisarts aan. Maar als die niet thuisgeeft of de telefoon niet opneemt, ja, dan gaan mensen hun zorgen uitstellen. En in die zin is het wel eh, een gevaar voor de patiënt. De Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doen onderzoek naar COMET.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

Love you.